Marjan Koekoek met het NOS Journaal. In opiniepeilingen over een mogelijke onafhankelijkheid van Schotland... hebben voorstanders voor het eerst de leiding genomen. De Sunday Times heeft gemeten dat 51 van de Schotten nu voor is... en 49 tegen. Drie weken geleden stonden de voorstanders nog ver achter. Het verschil was toen 22 procentpunten. Schotland gaat over elf dagen naar de stembus om over onafhankelijkheid van Groot-Brittannië te stemmen. De opmars van de voorstanders drukt de koers van het Britse pond. Rond de Oost-Oekraïnse stad Mariupol is weer gevochten, ondanks het bestand dat vrijdag werd gesloten. Er is zwaar geweervuur en er zijn raketinslagen gehoord in buitenwijken. Oekraïense troepen en pro-Russische rebellen beschuldigen elkaar van het schenden van het staakt het vuren. De separatisten zeggen dat hun stellingen aan de rand van de stad onder vuur werden genomen. Een woordvoerder van een Oekraïense militie zei dat hun posities door separatisten met raketten werden bestookt. Sinds vrijdagmiddag is officieel een staakt het vuren van kracht in het oosten van het land... De Russische president Poetin en zijn Oekraïense collega Poroshenko hebben elkaar de afgelopen dag nog gebeld en geconstateerd dat het bestand werd nageleefd. De Open Amerikaanse tenniskampioenschappen krijgen een verrassende finale. Marin Cilic tegen Kei Nishikori. De Kroaat versloeg de als tweede geplaatste Roger Federer in drie sets. De Japanner stunte eerder al tegen de als eerste geplaatste Novak Djokovic en won in vier sets. De finale tussen Silic en Nishikori wordt de komende avond in New York gespeeld. Dan nog het weer. Vannacht kans op mist of nevel en het wordt 13 graden. Morgen eerst grijs en plaatselijk een bui. In de loop van de dag breekt vanuit het noorden en westen geregeld de zon door.